ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Close your eyes. Will you be able to sleep at night? Hold on tight. Let them away zijn we aangekomen in het derde uur van deze Alternative FM. Hierin dus het aandacht eh, voor het gedeelte van het tweede gedeelte van deze derde voorronde van de Rob Agda Award. Daarin optredens van Maris en met Noralie Hendricks. Die laatste is geen onbekende, want zij was te gast op 4 april van 2024 in onze uitzending. Je gaat achterin volgens horen natuurlijk naar de muziek. Daarna is het de interview wat ik heb met Maris. Dan volgt Noralie Hendricks en uiteraard ook het interview met Noralie. speciaal om hier voor jullie vanavond te staan. En ik heb iets geschreven wat ik graag wil voorlezen. Eerst even een slokje water. Oh. Soms voelt het mijn leven een beetje als kijken naar vogels in de lucht. Hoe vrij, los en zonder zorg te zijn. We staan er maar, voeten aan de grond, maar misschien behoren we ook wel daarboven. Misschien is de lucht ook een beetje van ons. Dit nummer wat ik hierna ga spelen, dat gaat erover. En ik zou graag van jullie willen vragen of jullie het refrein willen gaan meezingen. Dus we gaan dat eventjes een keertje oefenen. Hebben jullie er zin in? Je voorzingen, zodat jullie weten wat jullie moeten doen. En daarna gaan we het samen doen. gaan we het samen zingen. wordt helaas ons laatste nummer. <laughs> Heel jammer. Ik ben Maris en dit is mijn geweldige band. Op gitaar, Minas. Op keys, Teun. Op drum, Gideon. En op bas, Sint Bas, hebben Milan. Als er wat eh, gerommel op de achtergrond is en je hoort ook een beetje geluid... ja, dan zitten we weer in de foyer van, eh, van, het, van Patronaat Haarlem. Eh, en dit is de derde voorronde van de Rob En we gaan praten met Maris maar zij heet officieel Marissa. Hoe zit dat? <laughs> Oké, okay, nou mijn echte naam is Maris. Um, maar ik elektronische pop eh, met klassieke invloeden. En ik vind het gewoon super tof om een, ja, een korte naam, lekker krachtig. Wat zowel nationaal als internationaal gewoon uitgesproken zou kunnen worden. ik vond Maris gewoon eh, lekker krachtig. Is de band bij jou eh, ontstaan? Ja, ja, zeker. Ik maak al mijn nummers eh, met de piano eigenlijk, op de piano. En ik heb ze uitgewerkt eh, in producties samen met Rowan. En eh, daarna samen met de band hebben we, ja, zijn we gaan repeteren en een, ja, tof, een tof nummer. Ja, verder het uitgewerkt dus is dat ook cool. hebben jullie al ook wat uitgebracht? Nee, maar 4 april uh, is mijn eerste single. Die komt uit, Fate Darker. Dus eh, ja, daar heel veel zin in. Ja, hoe kijk je daar nou eh, naar? Ja, je zegt het al, je hebt er heel veel zin in. Maar, ehm, maar wat, wat ga je er dan nog verder mee doen? een paar dagen later, 7 april, heb ik mijn eh, single release party. Dat is in de Melkweg. En tevens ook mijn afstudeerconcert eh, eh, aan het conservatorium. Dus dat wordt één groot feestje. En daarmee probeer ik eigenlijk vanaf dat moment eigenlijk lekker veel te spelen. Ik probeer op festivals te spelen aankomende zomer. Dus om zo een beetje mijn naam en mijn muziek te verspreiden. Ja, conservatorium, is dat Conservatorium Amsterdam of Conservatorium Haarlem? <laughs> conservatorium Haarlem, ja. ja. Ehm, voor de mensen die willen weten, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Je kan me vinden op mijn Instagram, dat is Marissa Ellis laagstreepje. En ehm, nog niet op Spotify, maar dus bijna. Words were faster than I could catch them. Thoughts slipping through my fingers, leaving me with sticky hands and unfulfilled dreams. And there were times I thought I knew better. But the past still caught up with me anytime I forgot to wash my hands. I blamed my body, I cursed my mind. I considered I was neither and had to die a thousand times to live. And in the middle of all these paradoxes, that's where we learn to dance. So please, feel deep, fly high, and ask for help if you need to. It's worth it. lights have always been there, waiting right in front of me, patiently asking for me to speak them out loud. I feel my thoughts become less cloudy the more I say, the more I feel it all. And my heart is slowly accepting I no longer fall. it's mine. It's wisdom in the way I breathe, subconsciously continuous, dancing to the touch of life. promise and her not a statement. It's you, grace, to label me honestly and fine. Shut the a seat at our table. de laatste act gebleven. Mijn naam is Noralie. Dit is Thomas op gitaar. Arthur, Tijn, Oliver en Charlene. We hebben ons best gedaan om in deze 20 minuten jullie zoveel mogelijk te laten horen en hopelijk ook zoveel mogelijk te laten voelen. En wat ik als maker soms moeilijk vind, is dat je deelt een eindresultaat. Terwijl dat maken juist gaat over het proces over cyclussen, seizoenen, woorden. Je kapel op de verkeerde plek zitten bij het eerste nummer, voor degenen die het gezien hebben. En er zijn zoveel dingen die het daglicht niet zien of die misschien wel nooit afkomen. En ik dacht, wat nou als ik juist een van die dingen speel? Dus dat gaan we doen. Walking down the splinters of my broken heart, I underestimated how long it would take me to heal me from my past. Every time I overflow part of me still scared. I underestimated how long it would take me to realize I'm here. This is the place between who you were and who you're becoming. This is no man's land. known them bright. Somehow my older curves never aligned. They say it's cause my home was broken. But think it's about the unspoken words that hold they grip around my tongue. I got so used to not belong between the ups and downs. Swear I let my guard down. ik die van mijn vader. <laughs> wow. Dit is alweer de laatste. 20 minuten gaat zo ongelooflijk snel. Dankjewel, patronaat. Dankjewel, Roep Acta Awards dat we hier mogen staan. <clears throat> En ik wil deze set graag afsluiten met het allereerste nummer wat ik uitbracht. Wat een mijlpaal was, maar wat precies daar niet over gaat. Dat het leven zich niet bevindt in de mijlpalen, in de doelen die we bereiken. Maar juist in al die momenten tussendoor, dat je koffie extra lekker smaakt, dat het licht mooi door de bomen komt. En dat je denkt, damn, I'm accidentally happy. So that I'm too loud. My mom taught me to be modest, it's valued over here. But if I'm being honest, it got me numb. skin. You got nothing good to say, then you sense. I'm here to taste life, to feel it, so I rather eat with my hands. When I let go of the questions that try to capture who I'd be, that's when I found myself happy. Accidentally. doet zij mee. En dat is een beetje een oude bekende van ons. Want ja, ze is bij ons in de studio geweest. Dat is Noralie Hendricks. En die doet vanavond ook mee. Hallo. <laughs> ja. Ja, ja, ja, dat is eh, wel heel erg leuk om eh, ook oude bekenden weer tegen te komen. Eh, hoe is het met jou eigenlijk gegaan om hier terecht te komen? precies een jaar geleden deed ik hier natuurlijk mijn eerste EP-release. Mhm. Toen nog deels met sessiemuzikanten. Dus het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan om een vaste band om me heen te vormen. Ehm, en om onze sound te verkennen. Dus niet alleen de studio sound, maar vooral ook live. En toen was dit eigenlijk een hele toffe kans en stap om ons hiervoor aan te melden. Hmm. En toen werden we gebeld op de radio dat we mee mochten doen. Ja. Eh, even voor de mensen die jou niet kennen. Ehm, wat voor muziek maak jij? Ik vind die vraag altijd een van de moeilijkste. want hoe vang je het? Ehm, mijn roots liggen heel erg in het singer-songwriter. Dus verhalen vertellen staat voor mij altijd op één. Dat is ook hoe ik ben begonnen met schrijven. Om mezelf en het leven beter te begrijpen. En nu met band zou ik het indie pop noemen. Met een singer-songwriter handje. Eh, want je hebt ook nog, eh, niet zo lang geleden, nog een single uitgebracht. Zeker, ja. Eind eh, december bracht ik No Man's Land uit. En in januari een akoestische versie. Juist om wat ik net zei, dat ik ook wilde laten zien hoe iets ontstaat eh, in de meest rauwe vorm. Dus een akoestische versie. Ehm, ja, No Man's Land. Ja. Kunnen we dan nog in de komende tijd nog wat meer van jou verwachten? Sowieso meer. <laughs> Ehm, ik ben nog een beetje aan het brouwen wat de goede volgorde is. Of ik meer eh, werk wil releasen. Of dat ik juist nu ik met vaste band werk. Ehm, aan onze live sound bouw. En dus meer een publiek en een connectie opbouw voordat ik meer ga releasen. Maar er ligt in ieder geval genoeg klaar. De timing laat nog even op zich wachten. Ja. Dan de afsluitende vraag. Waar kunnen ze Noralie Hendricks vinden op het wereldwijde web? Overal, voornamelijk natuurlijk Spotify, eh, iTunes en, en, luisteren. En eh, via mijn website www.norellihendricks met ks.com. Daar vind je ook alle socials, nieuwsbrief eh, en dat soort dingen. De Gumbo Kings sluiten we ook dit derde uur van deze Alternative FM... en ook het tweede gedeelte van de derde voorronde van de Rob Akdaal wordt af. Zoals gezegd, de Gumbo Kings. We hadden ze vorige week had ik een gesprek met Boy Feel voor je. En daar natuurlijk ook over het album gehad, Hotel Belvedere. Wie ook een nieuw album heeft uitgebracht is Jacob D. Edwards. 13 maart komt hij naar onze studio toe. En daarvan hoor je twee tracks aan het eind van deze eh, fijne eh, uitzending. En dat is natuurlijk Muzzings. en daarna nog de verrassing van het album Borderline. Tot volgende week. thread gets caught on the fence as she is jumping And it tears her dress to shreds When she's frail and vulnerable I'm her louder audience Cause I turned her into a fierce deity In a sterling hue She mistakes my look Of anxious and amazed devotion With me undressing her with my eyes I'll trade that blink of an eye before she is struck with confidence again For a phrase in my new song Filled with nostalgic memories Sometimes she's my pen and my writing pad even the most gentle touch of her hand is pregnant with meaning. If not for her, my career would consist only of hanging out dirty laundry. I'll trade that blink of an eye before she struck with confidence again for a phrase in my new song Filled with nostalgic memories She sings a stunning, flawless song As she is struggling to dance on her wire But somehow unconvincing but I'm in love with her dissonance too. They make for a powerful and sublimely potent synthesis. I trade that blink of an eye before she's struck with confidence again for a phrase in my new song filled with nostalgic memories. Valkyries. For fractions of moments, I can simply live, simply be. Float while I study the miniature, the wrinkles round your eyes some from laughter, most from grief. The wrinkles in bed and an apple, the softness of your robin pearls. To mostly blinded windows to the sublime enigma. I spend my life to entangle as long as mine frailer becoming body will permit.